In Met het oog op morgen zei Koppenjan dat Nederland zich houdt aan internationale verdragen. Veel dingen die PVV-leider Wilders wil, kunnen niet eens. Hij laat zich blij maken met een dode mus, vindt Koppenjan. Verrier wees op de inburgeringscursussen. Als wij zien dat die gebruikt worden om grote aantallen mensen het land uit te werken, zullen wij dat blokkeren. Al dus Verrier. Informateur Opstelten biedt naar verwachting vandaag zijn eindverslag aan de koningin aan. En beoogt premier Rutte kan daarna worden benoemd tot formateur. De KNVB voorziet dat enkele clubs in het betaald voetbal nog dit seizoen failliet gaan. De bond wil niet zeggen welke, maar drie clubs zouden grote geldproblemen hebben. Ook veel gemeenten maken zich zorgen, blijkt uit een enquête die de NOS onder wethouders heeft gehouden. De wethouders zeggen dat voetbalclubs voor hun geld steeds afhankelijker worden van gemeenten. Jongeren bewegen veel te weinig. Nog niet de helft doet elke dag minstens een uur aan sport of aan andere vormen van beweging, blijkt het onderzoek van TNO. Veel jongeren doen wel aan sport, zegt het instituut, maar ze sporten te weinig. Volwassenen bewegen veel meer. Bijna 70% heeft genoeg beweging. Tien jaar geleden was dat nog 52%. In Pakistan zijn voor de vierde keer in een week vrachtwagens van de NAVO aangevallen en in brand gestoken. Daarbij is zeker één chauffeur om het leven gekomen. Minstens acht tankwagens gevuld met olie zijn in brand gestoken. De aanvallers vielen een verzamelplaats van NAVO-vrachtwagens aan. Het konvooi was bestemd voor Afghanistan en was op weg naar de enige grenspost die nog open is. Pakistan heeft de overgang bij de Khyberpas afgesloten na de dood van drie Pakistanse militairen bij een helikopteraanval van de NAVO. De rechtbank in Den Haag doet vanmorgen uitspraak in het kort geding over president Widodo van Indonesië. De Molukse regering in ballingschap eist dat de Nederlandse staat hem arresteert wegens marteling en misdaden tegen de menselijkheid. Judo Jono zou vandaag in Nederland aankomen voor een staatsbezoek, maar vanwege het kort geding blijft hij thuis. Het weer bewolkt en van het westen uit wat regen. In het oosten blijft het droog. Het wordt 17 tot 23 graden.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 I'll be glad cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back.